Onze auto rijdt op alcohol. Denken doen we aan de bar. Nooit meer denken we benzine. We gooien een borrel in de kar. Onze auto probleem is van de baan. Door een ingenieur van TNO. Want die heeft een uitvinding gedaan. Een auto rijdt nu ook op H2O. Maar je vraagt je af hoe het bestaat. Hoe die hem op je never lopen laat. Denken aan de pomp is er niet bij denken nu alleen nog in de slijterij. Afijn, afijn, hij rijdt weer als je trein. Onze auto rijdt op alcohol. Denken doen we aan de bar. Nooit meer denken we benzine, we gooien een borrel in de kar. Dit wordt nu kastelein. En op de vraag, meneer, wat zal het zijn? Wordt er geen super of normaal gedenkt? Het is oud of het is jong wat hij nu schenkt. Maar er is één ding wat ik niet snap. Wat zegt nou de politie van die grap? Want we hebben jarenlang geleerd geen alcohol meer in het snelverkeer. Havijn, havijn, hij rijdt weer als hij Onze auto rijdt op alcohol. Denken, doen we aan de bar. Nooit meer denken we benzine, we gooien een borrel in de kar. Tjena in de kar. Onze auto rijdt op alcohol. Denken doen we aan de bar Nooit meer denken we benzine We gooien een borrel in de kar